12 uur. Wouter met het NWS Journaal. Premier Rutte zegt dat hij niet heeft verteld dat de prinsessen Amalia en Alexia langer in Griekenland zijn gebleven... omdat dat niet in het openbaar belang was. Rutte reageerde via de Rijksvoorlichtingsdienst op het nieuws dat de prinsessen afgelopen dag zijn teruggekomen. Volgens de premier is dat een privézaak. De koning, koningin en de jongste dochter Ariane vlogen zaterdag terug... na ophef over hun buitenlandse vakantie in coronatijd. Volgens de RVD waren er te weinig vliegtickets... om het hele gezin zaterdag terug te laten komen. De militaire politie in de Nigeriaanse stad Lagos heeft geschoten op demonstranten tegen politiegeweld. Volgens ooggetuigen zijn er meerdere slachtoffers gevallen. In Lagos wordt al bijna twee weken gedemonstreerd tegen geweld door Nigeriaanse agenten. Aanleiding is een video waarop is te zien dat een man wordt gedood... door een speciale politie-eenheid tegen overvallers. Bij de demonstraties brandde een politiebureau af, raakten verschillende agenten gewond... en viel zeker één dode. De top van de afdeling toeslagen van de Belastingdienst heeft al in 2017 het advies gekregen om gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire een schadevergoeding aan te bieden, omdat, omdat onrechtmatig was gehandeld. In plaats daarvan ging de dienst door met het voeren van rechtszaken tegen ouders vanwege vermeende fraude. Het blijkt uit een intern memo van de Belastingdienst dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Kamerleden reageren verontwaardigd. Muzikant Spencer Davis is overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De Britse zanger en gitarist werd doodgevonden in zijn huis in Californië. Zijn band, de Spencer Davis Group, had vooral in de jaren 60 grote hits... als Gimme Some Lovin' en I'm a Man. Spencer Davis is 81 geworden. Het weer bewolkt vannacht, geregeld regen.